Kirsten Klomp met het NOS-journaal uit het gebied rond de oostelijke stad Lugansk. Ook de pro-Russische rebellen in die regio zijn begonnen met het weghalen van tanks en wapens. De terugtrekking is onderdeel van de afspraken in het akkoord dat in februari in Minsk werd gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar nu zijn de eerste troepen dus toch vertrokken. Rond de stad Donetsk trekken de rebellen zich nog niet terug. Ze hebben aangekondigd dat vanaf 18 oktober te doen als het staakt het vuren wordt nageleefd. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Zaalveld is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niks gezegd over de oorzaak van de brand. Verschillende Duitse media melden dat het slachtoffer een jongeman uit Eritrea is. De Palestijnse president Abbas heeft zijn veiligheidstroepen opgedragen om direct een einde te maken aan het geweld op de westelijke Jordaanoever. Dat melden Israëlische media. De moord op een Israëlisch echtpaar op de Westoever donderdag was de aanzet tot een reeks van protesten, rellen en schietpartijen tussen Palestijnse demonstranten en het Israëlische leger in Jeruzalem en op de Westoever. Vandaag nog werd een 13-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische kogel. De gezagvoerder van een Amerikaans vliegtuig is tijdens een vlucht onwel geworden en overleden. Het toestel van American Airlines was met 147 passagiers onderweg van Phoenix naar Boston. De co-piloot heeft een noodlanding gemaakt in Syracuse, New York. De gezagvoerder was toen al overleden. Het vliegtuig is met een nieuwe bemanning doorgevlogen naar Boston. Het weer trekt een gebied met regen over het land en het koelt af tot 12 graden.